staat al in de gang. Wil je werkelijk gaan? Je kijkt niet om, wat denk je nou? Wat doe ik hem aan? Blijf nu niet twijfelend bij me staan. Wat moet je nog met mij? Schat, denk Je weet, ik hou van het leven. Je hebt nou weg, ga dus liever weg. Het is voorbij nu ons gevecht. Oh, laat me nu met rust. Je weet, ik hou van het leven. de feesten in de stad. Ik heb het nog nooit zo